eigen kinderen vandaag. Als een kind in zo'n land arm en vuil van honger, vergaat als het slaapt op straat. Als een kind niet eens weet wie zijn ouders zijn, dan lijkt een kind zo hulpeloos, zo kwetsbaar en zo klein.